Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky denkt dat de oorlog met Rusland eerder kan eindigen dan mensen denken. De president is deze week in New York bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Zelensky zegt tegen ABC News dat Rusland alleen kan worden gedwongen tot vrede als Oekraïne sterk is. De verwachting is dat Zelensky zijn overwinningsplan zal presenteren. Meer wapens en diplomatieke inspanningen om Rusland te dwingen tot vrede. Daarom wil Oekraïne die wapens ook kunnen inzetten op Russisch grondgebied. De Israëlische luchtaanvallen op Hezbollah-doelen in Libanon hebben grote gevolgen voor de medische zorg. Ziekenhuizen zijn al overvol door de pieperaanval van vorige week. Toen raakten meer dan 3000 mensen gewond. Na die aanval ontstonden er grote tekorten aan medische hulpmiddelen en bloed. Nu hebben alle ziekenhuizen de opdracht gekregen om alle geplande operaties te annuleren... vanwege de vele extra gewonden die binnenkwamen. Dat waren er zeker 1800. Tot nu toe kwamen meer dan 550 mensen om het leven bij de Israëlische bombardementen. De Tweede Kamer is tegen de komst van een munitiedepot in het aardbevingsgebied in Groningen. Een meerderheid steunt een motie van SP en GroenLinks PvdA. Die partijen stelden een verbod voor op de bouw van munitieopslagplaatsen in het gebied. De partijen vinden dat mensen in de regio niet nogmaals gedupeerd mogen worden door onteigening en gedwongen verhuizing om de komst van een munitiedepot mogelijk te maken. Finland geeft twee reuzenpanda's terug aan China. De dierentuin Atari Zoo kan ze niet langer bekostigen en stuurt ze terug. En dat is veel eerder dan de bedoeling was. De pandas Lumi en Piri werden in januari 2018 naar Finland gebracht. De bouw van verblijven kostte 8 miljoen euro en jaarlijks kosten de panda's 1,5 miljoen. China is officieel de eigenaar van vrijwel alle panda's en geeft ze vaak in bruikleen. Het weer, het koelt af naar een graad of 12.